Het middel is getest op een groep fretten en dat ging goed. Als dit ook zo bij mensen werkt, biedt dat een hoop kansen, zegt deze wetenschapper. Als je dan denkt, denkt hoe kunnen we dat in mensen gebruiken... dan zou je inderdaad kunnen denken aan een vliegtuig... waarin je met 300 mensen in een kleine ruimte zit waarvan je niet zeker weet of iedereen gevaccineerd is of mogelijk virus verspreidt, dan kun je jezelf hiermee beschermen. Maar je kunt ook eh, denken aan zorgmedewerkers die moeten werken met coronavirus geïnfecteerde patiënten en mogelijk extra worden blootgesteld als een aanvulling op hun, eh, op hun vaccinatie. Het ligt helaas niet volgende week al in de winkels. Eerst moeten ze dus nog testen of het bij mensen ook werkt. Na een grote corona-uitbraak in een verpleeghuis in Amersfoort zijn 10 bewoners overleden. Eerder deze week bleek dat 70 van de meer dan 100 bewoners positief getest waren. Volgens het verpleeghuis is het nog onduidelijk of de mensen door corona zijn overleden... omdat bewoners ook vaak andere medische problemen hebben. Duizenden mensen zien het wel zitten om weer te dansen in de Ziggo Dome. Volgende maand zijn in Amsterdam twee testen met grote evenementen. En inmiddels hebben al ruim 125.000 mensen zich aangemeld voor het dance-event en het concert. We gaan aan de deur kijken met een temperatuurstest, een gezondheidscheck. Eh, er wordt steeksproefsgewijs nog een sneltest eh, gedaan voor een eh, deel van de bezoekers... om te kijken hoe gaat die logistiek aan de deur van een, van een sneltest. Als de bezoekers eenmaal binnen zijn, krijgen ze een sensor mee, zodat ze gevolgd kunnen worden. Ook worden de mensen opgedeeld in bubbels. Elke bubbel is een afgescheiden groep eh, mensen. Eh, die hebben een eigen entree, eigen bar, eigen toilet. We komen ook niet in aanraking met andere, andere groepen. En op deze wijze kunnen we eigenlijk per bubbel een set van maatregelen eh, testen. Het is trouwens niet, nog niet helemaal bekend wie er gaan optreden. En ook gaan een hoop mensen teleurgesteld worden, want per evenement zijn 1300 bezoekers welkom. Het weer, vanavond in het noorden regen. Vannacht is het overal weer droog. Morgen veel bewolking en af en toe wat zon. Het wordt zo'n 5 graden.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 forever doesn't seem to feel so far away. Oh, you, only you, feel you're just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. ZFM. to special crazy The way I've been craving If I put it quite plainly Just give me them babies could hit her like a side chick.